bronnen in de ECB. Het is uitzonderlijk dat de Europese Centrale Bank op zondag zulk overleg houdt. Het bestuur van de bank is nog steeds verdeeld over de aankoop van de Italiaanse staatsobligaties. Ook onder de voorstanders zijn er die vinden dat Italië sneller bezuinigingen moet doorvoeren dan de regering in Rome tot nu toe van plan is. De ministers van Financiën van de G7-landen voeren vanavond of morgen ook telefonisch overleg over de schuldencrisis. De Amerikaanse regering zegt dat het te lang heeft geduurd voor er een eh, akkoord was over de verhoging van het schuldenplafond. Ook was de verdeeldheid in de politiek te groot, zegt het Witte Huis. Volgens een woordvoerder komt het er nu op aan dat de politici en het congres hun meningsverschillen opzij zetten en samenwerken om de financiën te versterken en de groei te bevorderen. Het Witte Huis reageerde op de verlaging van de kredietstatus van de VS. Die status is voor het eerst in de geschiedenis gezakt van AAA naar AA+. Op de luchthaven van Zaventem in België is een Nederlandse bolletjeslikker opgepakt. De man zat op een vlucht uit de Cariben en viel volgens de VRT door de mand bij een controle. Hij had 60 bolletjes cocaïne in zijn lichaam met een gewicht van een kilo. De Nederlander moet in Brussel terechtstaan. In de eredivisie voetbal heeft Roda JC thuis met 10 man gewonnen van FC Groningen. Het werd in Kerkrade 2-1. Na een minuut of 10 kwam Groningen op voorsprong door een strafschop en werd Ruud Vromer met rood van het veld gestuurd. In de tweede helft kwam eh, Roda op gelijke hoogte en kort voor tijd maakte Sanarip Malki het winnende doelpunt.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 How a big girl like it, daddy? Nice and hard. Safe sex sexing it, flexing it, getting mad affectionate, chewing it, viewing it, oh, while we're doing it. the worst way. Steaming on the ass since the first day. Don't stop.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 Dat meldt het weekblad Der Spiegel. In Duitsland begint een groot driejarig onderzoek naar misbruik in de kerk tussen 1945 en nu. De bisschoppen hebben beloofd de dossiers van alle 27 bisdommen te overhandigen.